Drie uur. samen met het NOS-journaal. Gelegenheid te creëren. Er was ook kritiek op de passage over de vluchtelingencrisis. Willem-Alexander zei daarover dat de vluchtelingenstroom geen afwachtende houding duldt. D66-leider Pechtold en GroenLinks-voorman Klaver noemden de troonrede op dat punt onvoldoende empathisch. Klaver noemde de troonrede bovendien saai en zielloos. ChristenUnie-leider Slob vindt het opvallend dat de troonrede begon met de Nederlandse economie en dat pas daarna werd gesproken over de vluchtelingencrisis. PvdA-leider Samsom is juist blij dat de koning ook aan andere thema's aandacht besteedde buiten de economie. Bij een ernstig ongeluk op de A9 is een dode gevallen. Vlak voor de Wijkertunnel ging een automobilist vol in de remmen. Een achteropkomende auto reed er vol tegenaan. De voorste auto vloog daarop in brand. De bestuurder van deze wagen kwam om het leven. De andere automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. De tunnelbuis van de Wijkertunnel richting Amstelveen is naar verwachting nog tot half vijf dicht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat geen onderzoek doen naar het VU Medisch Centrum... waar bijna 350 patiënten werden geëvacueerd na gesprongen waterleiding. De Onderzoeksraad ziet geen aanleiding voor een verder onderzoek. Het weer langs de kust een stevige wind, soms stormachtig. Verder vallen er wat buien, de meeste in de noordwesten. Het is 15 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en regen. En ook dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Beverwijk, 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Heeft te maken met een afsluiting van de A9 richting Amstelveen. Daar is de weg tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen helemaal dicht. Heeft te maken met een autobrand. Omrijden kan zo lang via de Velsen-tunnel over de A22. Op de A13, de richting Rotterdam, bij knoop het Kleinpolderplein, 5 kilometer.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 Take me to New York, I'd love to see LA. seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm, I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday.